3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet gaat het fonds van de stichting Garantiefonds Reisgelden, de SGR... per juni aanvullen met een lening van 150 miljoen euro. Staatssecretaris Keizer van Economische Zaken zegt dat consumenten zo weten... dat ze geen financieel risico lopen als zij een reisvoucher met SGR-dekking accepteren. Ze kunnen de geboekte, reis, het, de geboekte reis dan later alsnog maken en mocht de aanbieder toch failliet gaan, dan kunnen ze hun geld terugkrijgen. Het dodelijke slachtoffer van een auto-ongeluk vanmorgen op de A12 is een man van 19 uit Ede. De jongen was een van de twee inzittenden van de auto die frontaal werd aangereden. Een andere inzittende is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk werd veroorzaakt door een spookrijder. Ook hij raakte ernstig gewond. Het gaat om een man van 29 uit Almelo. Hij is aangehouden en door de politie naar het ziekenhuis gebracht. Het aantal doden door het coronavirus is gestegen met 28, meldt het RIVM. Dat zijn er vier minder dan gisteren, toen waren het er 32. Deze mensen zijn niet allemaal in de laatste 24 uur overleden. In de meeste gevallen zit er een vertraging in het moment van overlijden... en het doorgeven aan het RIVM. Er zijn negen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn er zeven minder dan gisteren. PVV-kamerlid Edgar Muller stapt uit de parlementaire commissie... die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het rapport dat volgende maand verschijnt. Mulder zegt dat terwijl iedereen weet dat moskeeën rechtstreeks worden aangestuurd vanuit islamitische landen... de commissie het weigert om hier een oordeel aan te geven. De PVV'er ziet dat als een teken van zwakte. Het weer, het is op veel plaatsen zonnig. In het binnenland kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het is tussen de 16 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen weer zonnig en iets warmer.